4 uur. Jan van der Putten met het NOS Songfestival niet verder is gekomen dan de 11e plaats. De zanger van Slowdown wilde na afloop verder niet inhoudelijk reageren. Dat doet hij in de loop van vandaag. Het Songfestival in Stockholm werd gewonnen door Oekraïne. Het lied 1944 van zangeres Jamala kreeg vooral punten van de televisiekijkers en minder van de vakjury. Australië ging lange tijd aan kop, maar werd uiteindelijk tweede. Rusland eindigde op de derde plaats. Bij een busongeluk in de Amerikaanse staat Texas zijn acht mensen om het leven gekomen. Ruim 40 inzittenden raakten gewond. De touringcar was met ongeveer 50 mensen op weg naar een casinohotel aan de grens met Mexico. Volgens lokale media verloor de chauffeur door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De bus kwam op zijn kant terecht. Het was een van de zwaarste busongelukken in Texas van de laatste jaren. Een vroegere priester uit Groot-Brittannië, die wordt verdacht van seksueel misbruik, is opgepakt in Kosovo. Tussen 1991 en 2000 was hij in Londen abt van de abdij aan een privéschool was verbonden. In 2010 beschuldigde een oud-leerling hem van aanranding. De priester werd maandenlang verhoord, kwam op borgtocht vrij en verdween. Volgens Britse media woonde hij jarenlang bij een vriend in Kosovo. Vermoedelijk wordt hij uitgeleverd. In Zwitserland heeft een jeugdvoetbaltrainer een viervoudige moord bekend. De man van 33 zou in december vorig jaar een moeder, haar twee zonen en een vriendin hebben omgebracht. Hij liet de moeder eerst nog 10.000 euro pinnen, verkrachtte een van de jongens, sneed hun keel door en stak het huis in brand. Het drama speelde zich af in een dorp op enkele tientallen kilometers van Zurich. In het huis werden DNA-sporen van de voetbaltrainer gevonden. De verdachte kende zijn slachtoffers niet. Het weer vannacht droogt, koelt af tot 5 graden. Overdag bewolking, soms een bui en ook wat zon.